Dielke met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Den Haag is akkoord met plannen voor de opvang van 700 extra vluchtelingen in de stad. Ze worden ondergebracht in onder meer het leegstaande ministerie van Sociale Zaken. De raad debatteerde tot diep in de nacht over de kwestie. De vergadering werd verstoord toen tientallen boze mensen de raadzaal probeerden binnen te dringen. Zij vinden dat de gemeente te weinig aandacht heeft voor de bezwaren van de inwoners. Daarop werd de politie ingezet. In totaal vangt Den Haag ruim 2000 vluchtelingen op. De Verenigde Staten en Rusland zijn dichtbij afspraken over de veiligheid in het luchtruim boven Syrië. De twee landen bestoken allebei doelen in Syrië, maar dat doen ze op eigen houtje, zonder overleg over bijvoorbeeld tijdstippen en vlieghoogte. Dat heeft al een paar keer tot riskante situaties geleid. De landen willen nu onder meer vastleggen wat een veilige afstand tussen de gevechtsvliegtuigen is, ook moeten de Russen en de Amerikanen voor communicatie op dezelfde golflengte gaan zitten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor het noorden van Nepal aangepast. Naar bijna het hele land kan weer veilig worden gereisd. Nepal werd in april getroffen door een zware aardbeving. Grote delen van het land waren daardoor moeilijk of niet toegankelijk en reizen werden afgeraden als ze niet strikt noodzakelijk waren. Half juli was het negatieve reisadvies voor Zuid-Nepal al ingetrokken. Buitenlandse Zaken waarschuwt wel dat de infrastructuur van het land nog niet helemaal is hersteld en dat er nog steeds kans is op naschokken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en de temperatuur daalt naar 2 tot 6 graden.